Raymond Seré met het NMS-journaal. In Uithoeren zijn vanavond twee mensen gewond geraakt bij een aanhouding in een flatwoning. Een agent en een verdachte. De agent werd neergestoken en hij heeft de verdachte daarna neergeschoten. De beide gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze er aan toe zijn, wist de politie niet. Ook kon een politiewoordvoerder niet zeggen waarvoor de verdachte werd aangehouden. De Rijksrecherche gaat het incident onderzoeken, zoals altijd bij geweldsincidenten waarbij agenten zijn betrokken. Eindhoven Airport mag de komende jaren verder groeien. Dat staat in een advies van oud-minister Alders die met alle betrokkenen heeft overlegd. Volgens Alders kan de Brabantse luchthaven zo worden uitgebreid dat het aantal vluchten kan stijgen van bijna 29.000 per jaar naar 43.000 in 2020. Het gaat erbij om vliegbewegingen, een vertrek of een landing. Eindhoven is akkoord met de aanbeveling van Alders. Maar de twaalf omliggende gemeenten vinden 43.000 vluchten in 2020 te veel. En ook willen ze dat de tijden waarop mag worden gevlogen worden beperkt. Drie Spaanse journalisten worden vermist in de Syrische stad Aleppo. Volgens sommige bronnen zijn de drie mannen enkele dagen geleden ontvoerd. De drie verdwenen toen ze aan het werk waren in het noorden van de stad. Delen van het noorden en oosten van Aleppo zijn in handen van islamitische staat. IS heeft diverse westerse journalisten ontvoerd en vermoord. In de laatste dagen van juni zijn er aanzienlijk meer ontslagaanvragen gedaan dan gebruikelijk. Op 29 en 30 juni waren er 1850 aanvragen. Normaal krijgt het UWV e die hoeveelheid in ruim twee weken binnen. Verschillende arbeidsrechtadvocaten zeggen dat de oos komt... doordat veel werkgevers nog snel gebruik wilden maken van het oude ontslagrecht. Vooral voor werkgevers met kleinere bedrijven was het goedkoper om mensen voor 1 juli te ontslaan. In de nieuwe wet heeft een werknemer bijna standaard recht op een ontslagvergoeding, zeggen advocaten.